So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Look for the silver lining. Een betere, uh, betere binnenkomst met Chet Baker kunnen ons niet wensen. Vandaag eh, luistert u wederom naar Jazz op zondag met David Habig en Peter den Boer. We begonnen met Chet Baker en we gaan verder met het eh, trio van Vince Guaraldi. Guaraldi. En die laat u horen hoe je van een eenvoudig, simpel nummertje Greensleeves een mooie improvisatie kunt maken met z'n drieën. That's Jazz. Zo heet de groep onder leiding van Robert Veen met Koos van der Hout, Leo van Oostrom, Erik Heinsdijk, Jan Voogd, Tolf Helge en Kajan Witmer. Kajan Witmer die regelmatig hier ook in Zandvoort in Jazz bij Oomstee te horen is. Eh, Robert Veen heeft ook nog een ander project en dat is The Aces of Syncopation. En daarin, uh, dat is een, een, een groep die steeds een ode brengt aan de Sydney Bechet. En in die groep speelde Dick Sleeman. Dick Sleeman is afgelopen week overleden, veel te jong overleden. Is een eh, fantastische Nederlandse trombonist. En ehm, ik wil eh, als hommage aan hem hem nu laten horen in een eh, misschien wel een toepasselijk nummer: Passport to Paradise. Thank you. direct your feet and the sun is silent. Can't you hear that Peter Pan? The happy tune is yours there. Life can be so sweet and the sun is silent. I used to walk in the shade with those blue lumbermen. But I'm not afraid, baby. My rover, rover. If I never ever I'll be rich and Rockefeller. With gold just at my feet, undeserved. luisterde naar de man die eh, eerst was opgepakt en vervolgens eh, eh, weer was vrijgelaten. En toen weer werd opgepakt vanwege het violating his parole voor het gebruik van heroïne. Sonny Rollins. Nou ja, prachtige muziek natuurlijk, <laughs> maar dat hoort een beetje bij een artiest. Ehm, we gaan verder met Eric Truvas en Ed Harcourt. uh, Nobody Puts Baby in the Corner. There's glory in losing all your money in the fight. I've known pitfalls, always trying to be right. Old fashioned desire. baby in my corner it's yours too. Nobody puts a baby in the corner. Y'all get yours too. luisteren naar het kwartet van Fabi Lafertin. Die spelen in de stijl van Django Reinhardt. Fabi Lafertin, een Zeeuws-Vlaming, die nog steeds optreedt. Helaas staan, de, staan de nummers er niet op. Dus <laughs> <laughs> we gaan een beetje gokken welk nummer het is. Nummer 5. 5? Oké. Uno momento. En we gaan verder. dat was de trompet van Joe Gordon, die samen met Charlie Roos op de tenorsax, Junior Mans piano en Jimmy Schenk op de bas speelde met de meester Art Blakey op de drums. Een opname uit 1954. Art Blakey die, eh, heeft meer dan 30 jaar lang muziek gemaakt, heel veel albums gemaakt en is beroemd geworden met zijn Jazz Messengers. Ooit eh, had hij een band waar eh, Horace Silver de leider was en na vijf jaar verliet Silver de band en ging Blakey alleen verder. En die band van hem, dat was zijn sterke kant, heeft hij heel veel jonge muzikanten de ruimte gegeven om zich aan het grote publiek laten, te laten zien. En die zijn allemaal heel groot en beroemd geworden. Freddie Hubert, Wayne Shorter, Donald Byrd, Lee Morgan, Benny Colson, Winter Marsalis, Bradford Marsalis, Keith Jarrett enzovoort. zijn echt dat zijn allemaal mensen die eh, hun, hun, roots daar gevonden hebben. Blakey vond ook dat dat eh, nodig was. Zijn credo was, I'm gonna stay with the youngsters. When these get too old, I'll get some younger ones. That keeps the mind active. Hij is, eh, tot op zijn, hij is op 70 jaar geleden overleden en tot die tijd speelde hij de hele wereld door. En een bijzonderheid, in 1956 nam hij een LP op met Rita Reis. Iets wat toen de Nederlandse kranten haalde. Dat was dus drummer Art Blakey. Over drummers gesproken, hier is een aardig stukje waar eh, vier drummers samen laten horen hoe je toch eh, zonder er een puinhoop van te maken een heel mooi eh, een, een nummer kan, kan spelen.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 Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way woman, say you'll stay with me. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I'd like to meet.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 Hey, don't walk away. Hear what I gotta say. pretty woman. Mm, pretty Woman, gespeeld eh, door het orkest van Count Basie, opgenomen in 1965. Eh, hiermee is een mooi voorbeeld eh, te horen van, ehm, van het feit dat zo'n big band zoals Count Basie ook bij zijn tijd meeging en en eh, zelfs de arrangementen door Quincy Jones liet maken. Om eh, toch weer van mooie popstukken uh, mooie jazzarrangementen te maken. Nu is heel anders. Vier heren, drie heren die, en één gitaar meneer die zingen een, een mooi stuk. En dat zijn de, de, dat zijn de Mills Brothers met het nummer Across the Alley from the LMO. Across the alley from the Alamo I lived a pinto pony and an Navajo We sang a sort of Indian hidey-ho To the people passing by Bow, bow, bow Pinto Spanish, his time a-swishing flies Navajo watched the lazy skies. And very rarely did they ever rest their eyes on the people passing by. One day they were walking along the railroad track. They were swishing, not a looking. Toot, toot. They never came back. Oh, across the alley from the Alamo in the summer sun decided to settle low. The boy sings an Indian hidey-ho to the people passing by. Across the alley from the Alamo lived a pinto, a pony, and an Navajo who used to make frioles and cornmeal dough for the people passing by. They thought that they would make some easy bucks by washing every oldies and desert lux. A very, very conscientious clucks to the people passing by. And they took their cheap vacation their shoes were polished bright. No, they never heard the whistle. Toot, for they're clear out of sight. Oh, across the alley from the Alamo, when the starlight beams its tender glow, the beans go to sleep and then there ain't no door for the people passing by. One day they wake. they never came back. Oh, across the alley from the Alamo, When the summer sun decides to settle low. A mice sings an Indian hidey Ja, dames en heren. Um, El Giro, die lag vorige week in het ziekenhuis. Ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij is wel al verplaatst naar een ander ziekenhuis. Omdat hij last had van de ijle lucht in, eh, in de Alpen. Dus nu ligt hij in Marseille in het ziekenhuis. Eh, zodat hij daar eh, wat meer lucht krijgt eigenlijk. Ehm, ja, dat is eigenlijk de laatste update. Ehm, we gaan nu luisteren naar de Nearness of You van hem. excites me. That thrills and delights. of you. En dan nu vlak voor we naar de nieuwspieps gaan. Jim Hall, Tangerine.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 De UNESCO vindt het gebied een waardevol monument van 17e-eeuwse stedenbouw en architectuur en zet het vannacht op de lijst. Amsterdam ziet het als een bekroning voor het monumentenbeleid van de stad. De gemeente zegt dat de status van grote waarde is. Het betekent een internationale erkenning dat het gebied behouden moet blijven voor de toekomst. In de Amerikaanse staat Arizona is een klopjacht aan de gang op drie ontsnapte gevangenen. Het zijn veroordeelde moordenaars die vrijdagavond uit een gevangenis in Golden Valley ontsnapten. Ze wisten te ontkomen door een gat in een hek te knippen. Volgens de politie kregen ze hulp van een vrouw van buitenaf. Samen namen ze twee vrachtwagenchauffeurs in gijzeling. Die werden gedwongen de criminelen naar Flagstaff te rijden, een paar uur verderop.